Jawel, het derde uur van See op jouw CFM Zandvoort. Laatste plaats in de set van DJ Dion Sydney. Het komende uur, non-stop in de mix. The one and only. DJ JK, make some noise! What list? Peter's list, the DJ. Miss Thing, there is no guest list tonight. Oh, oh, I don't think so. I'm always on the list, cause I'm Lula. waar is het tijd voor? Party time! Nou ja, de afgelopen drie uur. Zie het. Heb geloof ik wel genoeg partytime gehad. En mocht het niet genoeg zijn. In de partykijt. After party bij mij thuis. Kwamen genoeg leuke feestjes voorbij. Of zoals DJ Dion Sydney zegt. Een afterparty bij hem thuis. Of de rest van zijn familie daar ook zo blij mee is. Nou, dat horen we volgende week. Precies. Dit was alweer See het Voor vrijdag 18 juni.